Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle stembureaus in Amerika zijn dicht voor de tussentijdse verkiezingen. Het is een nek-aan-nek race tussen de Democraten en de Republikeinen. Eén staat waar het spannend was, Pennsylvania, daar won toch wel onverwacht een democraat. I never expected that we were going to turn these red counties blue, but we did what we needed to do, and tonight that's why I'll be the next U.S. Senator from Pennsylvania. Hij kreeg dus een plekje in de Eerste Kamer. Daar hebben de Democraten en Republikeinen nu precies evenveel zetels. Dat kan nog veranderen. In het Huis van Afgevaardigden, de Amerikaanse Tweede Kamer... lijken de Republikeinen wel een meerderheid te halen. En nu er een nieuwe asielwet lijkt te komen... hoeven gemeentes niet bang te zijn dat er overal een asielzoekerscentrum moet komen. Gemeentes moeten het samen proberen te regelen, zegt de staatssecretaris. Het kan best zijn dat jij als gemeente zegt... ik wil wel meer doen op het gebied van asielzoekerscentra... Dan doe jij als buurgemeente wat meer op het gebied van statushouders. En dan doe jij als andere gemeente weer wat meer op een ander vlak. Het kabinet gaat verder gemeentes ook een bonus geven... als ze besluiten extra asielzoekers op te vangen. Ze kregen dan 2500 euro per persoon die ze extra een plekje geven. Er is een aardbeving geweest met een kracht van 5,7 in het midden van Italië. Het gebeurde voor de kust bij de bekende badplaats Rimini... maar ook in andere delen van het land werd de beving gevoeld en is er schade. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. In Ancona zou er wel dus schade aan huizen zijn. De Oekraïense president Zelensky heeft een keer wat anders gekregen dan wapens of extra geld voor zijn land. Acteur en regisseur Sean Penn gaf de Oekraïense president een van zijn Oscars. Hij won die filmprijs twee keer voor zijn rollen in Mystic River en Milk. Hij steunt al vanaf het begin Oekraïne en is ook al vaker die kant op gegaan. Het weer nog vanochtend in het westen buien met soms ook onweer. Later vandaag trekken die weg en dan is het vaker droog, af en toe ook zonnig. Het wordt maximaal 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, zijn bij de Zuidas een aantal matrixborden kapot. Die blijven hangen op de kruisstand. Hierdoor kunnen die rijstroken niet gebruikt worden en staat er file op de A4 vanuit Den Haag. Vanaf Schiphol duurt je reis ongeveer 20 minuten langer tot aan knooppunt de Nieuwe Meer. Verder een um, file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Raasdorp en Amstelveen Stadshart om en nabij 10 minuten aan oponthoud. onthoud. Tot slot nog de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want ook vanaf Zoeterwoude is er een file te vinden tot aan Hoofddorp. Daar duurt je reis 20 minuten langer.